voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het internationale Rode Kruis in Genève probeert in contact te komen met IS... om humanitaire hulp te kunnen verlenen in gebieden waar IS het voor het zeggen heeft organisatie zei dat tegen persbureau AP aan het begin van een gezamenlijke vergadering van het Rode Kruis en zusterorganisatie de Rode Halve Maan. Volgens topman D'accord is het Rode Kruis een radicaal neutrale organisatie die probeert op de een of andere manier een samenwerking op te bouwen met IS. Hij zei verder dat hulp in Syrië nu erg moeilijk is... omdat sommige gebieden die in handen zijn van IS... vrijwel niet bereikt kunnen worden door welke hulporganisatie dan ook. Een voormalig directeur van een thuiszorgbureau in Hengelo is veroordeeld tot 14 maanden cel voor een miljoenenfraude met zorgbudgetten. Volgens de rechtbank bracht de ex-directeur niet gewerkte uren in rekening en ze declareerde duurdere zorg dan er was geleverd. Zo werden schoonmaakwerkzaamheden opgevoerd als veel duurdere medische verzorging. De jongste olifant van Artis, Moomba, is dood. Volgens de Amsterdamse dierentuin is dat onverwacht. Gisteren was er nog niets aan de hand. Maar vanochtend ontdekten de verzorgers van de olifanten in de Amsterdamse dierentuin dat de vierjarige Moomba niet fit was. Een arts bereidde een narcose voor om nader onderzoek te doen... maar in de tussentijd ging de gezondheid van Moomba snel achteruit en stierf ze. De oorzaak is onduidelijk. In Duitsland wordt een nieuwe poging gedaan om de rechtsextremistische partij NPD te verbieden. De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, heeft de zaak ingediend bij het constitutionele hof in Karlsruhe. Volgens de Bondsraad is de NPD ongrondwettelijk en ondemocratisch. Het weer, hier en daar opklaringen. Het koelt af vannacht tot een graad of zes. Morgen eerst periode met zon, maar in de middag regen en het wordt dan een graad of elf. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maren 2 kilometer.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 Eh, maandag, 21 uur geweest. 21 uur 3 om precies te zijn. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Een programma met filmmuziek en nog veel meer. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Auko Beuving. Ja, de man in de rode jas is vertrokken. En eh, ja, het zeulen met kerstbomen, kerstlichtjes, kerstversierselen is reeds begonnen. Nou, als je Zandvoort binnenkomt rijden... dan zie je toch al aardig wat boompjes branden in tuinen en huiskamers. Goed, maar nu de hoogste tijd voor CFM eh, Cinema. Eh, ja, het is eh, december, dus dat betekent dat we een nieuwe hit van de maand hebben. toevallig was ik gisteren aan de beurt met jazz op zondagochtend van 10 tot 12... En toen kwam ik een plaatje tegen in mijn collectie... wat ik eigenlijk eh, diep van onder de indruk was. En dat was van Carmen Cuesta. Uh, Dreams heet het nummer. En het is gewoon een mooi nummertje om mee te beginnen. Kom ze, Carmen Cuesta. voor mij de hit van de maand december. Carmen Cuesta met Dreams. Eh, music Will Go On. en Lover of the Life. Nou, Walking on the Streets. Allemaal mooie dingen. En ja, waarom spreek je het aan? Er zit een leuke sax in natuurlijk. Het is een sensuele stem. En toch een heel herkenbare melodie. Ja, december. Ik heb hier een kopje koffie staan. Ik heb er nog wat eh, laatste restjes pepernoten bij. Dus ik, eh, we gaan een goede avond tegemoet. Ja, en natuurlijk komt er ook wat kerstmuziek voorbij. Maar nog niet zoveel. Hè. We hebben nog wel een paar weekjes te gaan tot aan de kerst. Ik heb hem wel gevraagd, de eh, Renault Cartier. Maar ik heb hem niet in mijn schoentje gehad. My Silver Lining, reclame die daaronder zit.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 omdat het filmpje op YouTube gewoon een heel geinig filmpje is. Downtown, Eric Nelly met, met Cool, Me, cool Mo, die Grandmaster Cast En eh, zeker de moeite van bekijken waard. Eh, we, gaan, we komen dan uiteindelijk terecht bij de eerste film. En dat is de film About Time. De 21-jarige Tim Leek ontdekt na de zoveelste saaie, onbevredigende nieuwjaarsfeestje dat hij kan tijdreizen. En Tim kan de geschiedenis niet veranderen, maar wel de loop van zijn eigen leven. Hij besluit zijn eigen leven wat aangenamer te maken met het krijgen van een vriendin. Helaas blijkt dat via tijdreizen net zo lastig als het klinkt. Eh, About Time, en ik draai de twee nummers uit. het eerste nummer wat ik op de rol heb staan is even kijken wat we hebben. En dat is eh, When I Fall in Love. ook bekend eh, van Net King Has been. Deze romantische comedy eh, is aanstaande woensdag 9 december op televisie. Half, half negen, net vijf. Uh, nog één nummertje, The Luckiest. Uh, dat is van Ben Folds. Klinkt grappig en mooi. Komt-ie. I get many things right the first time. In fact, I am told that a lot. Now I know all the wrong turns the stone. the luckiest isn't over. Oh. zijn er ook pareltjes van films op de televisie. En eh, een van die pareltjes is eh, La, Souvenir de la Maison Close. Eh, op het scharnierpunt van de 19e en de 20e eeuw dromen de inwonende nachtvlinders van het Parijse Maison Clos van een schuldenvrij leven buiten, dat luxe bordeel, buiten de luxe bordeelmuren. Binnen dit gederomantiseerde, gedetailleerde, elegante Belle Époque tijdsbeeld verhaalt Bonello van het gruwelijke lot... dat de prostituee Madeleine alias La Juive heeft getroffen. De fatalistische melancholieke slotakte werkt associaties op... met de decadente Barbary dode poëzie. Uh, vervreemd gebruik van eh, de eh, soort herhaling in de film... rockmuziek en mooie beelden. Al met al een prachtige film. Ik doe er twee nummertjes uit. En dit is Bad Girl, gezongen door Lee Moses, R&B-zanger, blues. deze film is morgenavond op eh, televisie, op Arte. Eh, ik dacht vrij laat, moet even kijken hoe laat precies. Ehm, van 12 eh, uur tot 2 uur precies. Ja, dat wordt betekent, betekent dus de, die koorden laten draaien. dit nummer zit er ook in. Body Blues, Nights in White Satin. Zit natuurlijk ook vast in de top 2000.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 die film. La Polynide. Souvenir de la Maison Clos. Eh, ja, daar is een leuke cd uitgekomen. We Love Disney. Nou, Disney films hebben altijd fantastische muziek. En dit is eigenlijk een cd die in 2015 uitgebracht is. Met de grootste hits uit de Disney films. Gezongen door allerlei bekende uh, ja, uh, zangeressen en zangers. En ik begin met de Rainbow Connection uit de Muppets. En dat wordt deze keer gezongen door Gwen Stefani van No Doubt. above. uit de film The Muppet Movie... gezongen door Gwen Stefani. En dit is ook een hele mooie. A Dream is a Wish Your Heart Makes. En dat is uit de film Cinderella. En wordt hier gezongen door Jesse Warr. A dream is a wish your heart makes. When deze cd is eigenlijk een aardig alternatief... als de kerstmuziekje de keel uit gaat hangen. Dan zou je deze ook nog kunnen zetten. Ze staan er allemaal op. The Colors of the Wind, Let It Go, nou, noem het allemaal maar op. En allemaal in fantastische uitvoeringen. Let It Go is uh, eh, Rascal Flats Lucy Hale. Uh, Colors of the Wind, uh, Tori Kelly. het jaar deze cd is uitgebracht in 2015. We Love Disney. Maar ook er is een Franse cd uitgebracht in, in 2014. Daar zijn ook een aantal grappige nummers op. Zoals ander, onder andere Coralie Clement. En wij kennen het als It's a Small World. Le Bon Appetit. Coralie Clement, een is. Eh, versies zijn een redelijk alternatief voor de kerstmuziek, zou ik zeggen. Eh, dan is het de hoogste tijd voor westernmuziek. En dan hebben we het over de film Open Range. En daar ga ik wat uit draaien. Eh, Open Range, eens even kijken waar we dat hebben staan. Open Range, hier de eerste. Open Range. Je luistert naar de soundtrack Open Range, een western geregisseerd door Kevin Costner. Hoofdrollen Kevin Costner, Robert Duval en Annette Binning. Het is 1883. De voormalige gunfighter Charlie Wade werkt evenals de 16-jarige Spanjaard Button en de Kokmoos... nu als veedrijver voor Bos Sperman, de oude leider die met een kudde vee door het land trekt. Wanneer het viertal op een dag met hun vee langs het stadje eh, Harmonville komt... en deze voor aankopen aandoen, worden ze bedreigd door de corrupte sheriff Paul die op de loonlijst staat van de invloedrijke grootgrondbezitter Denton Baxter. Baxter moet niets hebben van de veedrijvers. Wanneer Moos gedood wordt en Button zwaar gewond raakt door de handlangers van Baxter... worden Spearman en Wade gedwongen om actie te ondernemen. Het wordt complex wanneer Wade ook nog verliefd wordt op Sue Barlow... de attractieve zus van de plaatselijke dokter. Eh, mooie film is ook nog op televisie. Aanstaande dinsdag, morgen dus om half negen, RTL 7. Ik doe, ik doe nog één, de Card Game, kort nummertje. Música toiletfruis is Michael Kamen. On the Porch. De porch is eigenlijk zo'n eh, overdekte overkapping... wat eigenlijk heel veel Amerikaanse huizen hebben... waar je lekker in de schaduw kan zitten omdat het te warm is. On the Porch, Michael Kamen, Open Range. Ja, we hebben een klein eh, technisch probleempje. Ik zet even een ander nummertje op. Eh, komt-ie. took a chance on all those stupid Romeos who count counterfeit romance. Somehow always thinking of. Nou, gelukkig hebben we weer alles onder controle. Dus kunnen we rustig verder gaan met nog één nummertje van Michael Kamen. Uit de film eh, Open Range. Teapot. hele bekende, bekende western is natuurlijk uh, Dances with Wolves. En daar is een mooi themanummertje in. Dat is de John Dunbar theme, muziek gecomponeerd door John Barry. muziek van eh, John Berry natuurlijk. Eh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. En eh, na de klok voor tien gaan we rustig verder met films als King Kong, Eyes Wide Shut... Happy Christmas, Polar Express. nou, nou, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, zorg dat je gewoon na tien ook weer gaat luisteren. Nog één nummertje van Dancing with Wolves. Klein stukje. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.